Twee uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het plan voor de superprovincie is van tafel. Dat zei minister Plasterk van Binnenlandse Zaken na afloop van de ministerraad. Er is te weinig draagvlak voor het plan om Noord-Holland, Utrecht en Flevoland samen te voegen. Gisteren bleek dat de oppositiefracties D66 en GroenLinks het plan voor de megaprovincie niet willen steunen. Daardoor zou het niet door de Senaat komen waar het kabinet afhankelijk is van de oppositie. Het plan voor een superprovincie was afgesproken in het regeerakkoord. In de Brabantse gemeente Heusden zijn tijdens de gemeenteraadsverkiezingen geen stemmen geronseld, blijkt uit onderzoek van het Openbaar Ministerie. Burgemeester Hamming van Heusden deed in maart aangifte nadat hij signalen had gekregen dat een aantal mensen volmachten ronselden. De politie heeft verschillende getuigen gehoord, maar de meeste mensen hadden hun informatie van horen zeggen. Er is volgens het OM geen bewijs dat er ook daadwerkelijk op grote schaal stemmen zijn geronseld. Minister Schippers voelt niets voor een commissie die onderzoekt wat een extra levensjaar van een kankerpatiënt mag kosten. Gisteren pleitte KWF Kankerbestrijding daarvoor. De organisatie wil daardoor willekeur bij het toekennen van medicijnen voorkomen. Schippers vindt het goed dat de oncologen en KWF Kankerbestrijding dilemma's over dure kankermedicijnen aankaarten. Volgens Schippers zal ze nooit zeggen dat op basis van alleen de kosten iets niet moet worden vergoed. Burgemeesters hebben het ministerie van Justitie informatie gegeven over 70 kinderen die volgens hen onder het kinderpardon moeten vallen. Burgemeesters konden tot vandaag gegevens aandragen. Volgens de afspraken in de coalitie kunnen bepaalde asielkinderen een vergunning krijgen als ze onafgebroken onder toezicht van het Rijk hebben gestaan.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 That's it. That's it. That's it. Tu t'es trop get it, get it, that's it, that's it, that's it, baby. Hey, mom. What's your mama gonna say? She finally let you party like this guy. Does anyone wanna go waltzing in the garden?